Maarten Stultjes met het NOS-journaal. Op Kaziantep zijn tientallen slachtoffers gevallen. Volgens de autoriteiten zijn er 22 doden en meer dan 90 gewonden. Een Turkse minister zegt dat het lijkt te gaan om een zelfmoordaanslag. Het zou gaan om een Koerdische bruiloft in de open lucht. Kaziantep ligt in de buurt van de grens met Syrië. In Goes is de afgelopen dag een verwarde man overleden bij zijn arrestatie. De 30-jarige man was naakt en stond op straat te schreeuwen. Volgens de politie was hij niet aanspreekbaar en gebruikte agenten daarom pepperspray om hem in bedwang te houden. De man verloor het bewustzijn en overleed. De reanimatie had geen effect meer. Ook de komende dag zijn er stiptheidsacties op Schiphol. De bond FNV Luchtvaart wil dat met de acties bereiken dat de werkdruk op de luchthaven voor het KLM-personeel omlaag gaat. De actie begint om 9 uur en duurt tot 1 uur smiddags. De bond heeft 230 KLM'ers opgeroepen aan de actie mee te doen. De afgelopen dag hadden reizigers niet veel hinder van de acties, zegt de FNV. Het personeel houdt zich strikt aan de regels, waardoor sommige vluchten enige vertraging opliepen. De Britse kustwacht heeft drie mannen opgepakt nadat op hun boot ruim een ton cocaïne was gevonden. Een van de arrestanten is een 26-jarige Nederlander, de andere zijn een Brit en een Ier. De drugs hebben volgens de autoriteiten een straatwaarde van ruim 90 miljoen euro. De vissersboot werd bij de zuidwestkust van Engeland onderschept. Aan boord vond de kustwacht 50 zakken cocaïne. Volgens de autoriteiten is het een van de grootste drugsvangsten ooit in het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opklaringen, maar ook een paar buien en een stevige zuidwestenwind.